Een voorspoedige start. Jobboot met het NOS Journaal. Het treinpersoneel van de NS mag morgen niet staken. Dat heeft de rechtbank in Breda bepaald in een kort geding. Dat was aangespannen door de NS, ProRail en reizigersorganisatie Rover. Machinisten en conducteurs waren van plan morgenochtend niet te werken... uit protest tegen het nieuwe dienstrooster. Maar de rechter verbiedt de staking... omdat het morgen te weinig agenten zijn... die voor de veiligheid van treinreizigers kunnen zorgen. Bij een staking zouden grote mensenmassa's op de stations ontstaan. In de cabine van de vrachtwagen die maandagavond werd gebruikt bij de aanslag op een kerstmarkt in Berlijn zijn inderdaad de vingerafdrukken van terreurverdachte Anis Amri gevonden. Dat heeft de Duitse minister van Binnenlandse Zaken de Magère gezegd. Volgens hem zijn er meer aanwijzingen dat de Tunesiër de dader is. Bondskanselier Merkel heeft het werk van de recherche geprezen. Ze sprak de hoop uit dat de dader snel wordt gepakt. 1 op de 10 jongeren die uitgaan verliezen door drank- of drugsgebruik wel eens hun bewustzijn. Dat zegt het Trimbos Instituut. De onderzoekers concludeerden dat op basis van onderzoek onder bijna 5000 jongeren. De helft van hen heeft soms te kampen met geheugenverlies of een blackout. Uit het onderzoek blijkt ook dat lachgas in opmars is. De druk wordt door jongeren nauwelijks gezien als gevaarlijk vanwege de korte werkingsduur. De politie heeft na een achtervolging 475 kilo cocaïne in beslag genomen in Spijkenisse. Dinsdagochtend zagen mensen op een bedrijventerrein in Hellevoetsluis iets dat op een diefstal leek en ze belden de politie. Daarna sloegen zes of zeven mannen op de vlucht richting Spijkenisse. Na een achtervolging zijn vier mensen aangehouden. De cocaïne die in een van de vluchtauto's zat is vernietigd. Een kwart van het consumentenvuurwerk voldoet niet aan de veiligheidseisen. Dat blijkt uit controles door de inspectie Leefomgeving en Transport. 250 partijen consumentenvuurwerk werden onderzocht. Een kwart daarvan was niet in orde. Volgens de inspectie blijven sommige vuurwerkfabrikanten en importeurs de randen van de regelgeving opzoeken. Het weer vanavond en vannacht op steeds meer plaatsen opklaringen. Het blijft droog. Wel kans op mistbanken.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 bij knooppunt Watergraafsmeer. Twee kilometer file door een ongeluk. Alle rijstroken zijn wel vrij. Ruim een uur vertraging is er op de A4 van Amsterdam naar Den Haag... tussen Hoofddorp en Hoogmade. Het is een ongeluk gebeurd. Er zijn twee rijstroken dicht.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 Zandvoort, heeft, het. En jij beleeft het. Sneeuw. Sneeuw. Warmte. Kerst. ZFM. Dit is kerst met ZFM. Met nu nu. ZFM in de avond. Ja, een hele goede avond. Het is vandaag alweer 22 december... Eigenlijk had ik gezegd dat ik er niet zou zijn. Maar dat is dus wel zo. Want het, eh, mijn schoolfeest ging helaas niet door. Eh, waar gaan we het vandaag allemaal over hebben? Rond kwart over zes top 5 games. Rond half zeven het dier van de week met de naam Rufus. Rond kwart voor zeven het weer. Om zeven uur hebben we een kleine pauze en daar komt het nieuws er even tussendoor. Om kwart over zeven evenement in Zandvoort voor de jeugd. En om half acht de top 5 films. En we gaan natuurlijk ook heel veel lekkere kerstplaatjes draaien. En dan, eh, bijvoorbeeld deze van Michael Bublé. It's beginning to look a lot like Christmas. Daarna hoor je Major Lazer samen met Showtek en Believer. Ik ben er nog eh, tot en met 8 eh, uur.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 você, para você, vem dançar. Para você, para você, vem dançar. Para você, para você, vem dançar. Para você, para você, vem dançar. Para você, para você, vem dançar. Para você, para você. Capoeira. para você, vem dançar. Para você, para você, vem dançar. Para você, para você, vem dançar. Para você, para você, vem dançar. Para você, para você, vem dançar. Para você, para você, vem dançar. Para você, para você, vem dançar. Para você. Para capoeira. Para você, para você vem dançar. Para você, para você vem dançar. Para você, para você vem dançar. Para você, para você vem dançar. Para você, para você vem dançar. Piora. para você. Para você Gregor chaldão e Curio Capoeira. Vem dançar. Het is inmiddels alweer tijd voor de top 5 games. Capoeira. Op deze week op nummer 5 staat Call of Duty Infinite Warfare. Op nummer 4 staat Farming Simulator 2017. Op nummer 3 staat een heel nieuw spel. Dat gaat over eh, ja, dat je eigenlijk aan het skiën bent. Eh, als je op wintersport bent, zeg maar. Dan, eh, dat, eh, dat spel staat deze week dus op nummer 3 en dat heet Steep. Op nummer 2 staat deze week The Last Guardian. Maar dan op nummer 1. Twee weken geleden stond hij op nummer 4.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 I'm gonna pop some tags. Only got twenty dollars in my pocket. I'm, i uh, uh, I'm hunting, looking for a come up. This is being awesome. Ow. I'm gonna pop some tags. Only got twenty dollars in my pocket.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 Oh. I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. I'm, I'm hunting, looking for a come up. This is being I'll wear your granddad's clothes. I look incredible. I'm in this big air coat from that thrift shop down the road clothes.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 This is No, I don't wanna know, no, no, no. Who's taking you home, oh, oh, oh? I'm loving you so, so, so, so. The way I used to love you, oh, I don't wanna know this one, hear it from that one, that you got someone new. Yeah. I see but don't believe it. Even in my head, you're still in my bed. Maybe I'm just a fool. No more hashtag booed up screenshots. No more trying to make me jealous on your birthday. You know just how I make you better on your birthday. Oh, do we do you like this? Do we will you like this? Do we let down for you, touch you, pull you like this? Matter of fact, never mind. We gonna let the past be. Maybe here's right now, but your body still.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 Dingen, kan je liefjes wat je even veranderd. Dingen, ik ben hoe ik ben en je accepteert me. Tout le monde I pray for us, I pray for us You're the Frenna, Frenna, My Love En daarvoor hoorde my Maroon 5 and Don't Wanna Know draaien.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 Take a Het is alweer half zeven. De tijd vliegt. Dat betekent dat het tijd is voor het dier van de week. Met de naam Rufus. Rufus. Een jachthond van net zes jaar. Een hond met ontzettend veel energie. En daarom zoekt het asiel voor deze leuke vriendelijke hond. Een actief gezin of stel. Het liefst mensen die met hem eh, op cursus willen. Zodat hij daar ook zijn energie kan kwijtraken. Rufus is niet sociaal met andere honden en katten. Kinderen daarentegen vindt hij echt helemaal geweldig. Als hij buiten zijn energie eh, kwijt kan, ligt hij thuis het liefst lang uit op de bank. Voor de tv. Of gewoon lekker op schoot. Rufus kan even alleen thuis blijven. Bent u op zoek naar een actieve, dol enthousiaste viervoeter? Kom dan dus nou snel eens kennis maken met Rufus. Aan de dier, eh, bij Dierenthuis Kennemerland Keesomstraat, nummer 5, 2041 XA in Zandvoort. Het telefoonnummer is 023 571 3888. 023 571 3888. Ja, we gaan uh, door met de muziek. Hier is Sia en The Greatest. oké. Gisteren was ik weg, wilde doorgaan en vergeten Je hoort niet meer wat ik zeg als ik in mijn mond constant bewegen Zo is alles goed en ineens is het onveilig Ineens sta je er weer alleen voor en ben ik niet bij je je kan zeggen, ben een man met een strijdbel Rugzak, ik vraag te vaak, heb ik de tijd wel, lukt dat? Al is het goed, ik kom niet door naar de verovering je vraagt, hoe kan je klaar zijn als het niet over is? Je zegt, niet, is snel Hey. als je opstaat, twijfelen en doorgaan. Ik beloof je te bevrijden, ben er even maar fijn weer. Maar goed, zijn de woorden. Bommen in je haven als je slaapt, wie hoort het? Zoveel meer chaos, ik had het niet door, hè. Liet de volle lege huls als ik daarna niet doorzet. Stilte, maar ik weet wat je wil zeggen. Er is meer dan alleen wapens nodig om voor jou te vechten. Voorbij het goede bedoelde, het is erkenning, het is vertrouwen. We rapen scherven op en gaan bouwen. Dus ik zou niet de snelweg lopen, oké. Okay. Strijdend als je opstaat, twijfelen en doorgaan. Ik beloof je te bevrijden, ben er Başlingen blöd Saturday night. Crespo en Bailar. Daarvoor hoorde je Are You With Me van Lost Frequencies. En het is inmiddels weer tijd voor het weer. Morgen is er eh, weer vrij veel bewolking. Maar in de ochtend kan hier en daar de zon nog even schijnen. Het blijft het de avond droog, maar morgenavond neemt de kans op regen toe. Wat ook toeneemt is de zuidwestenwind. Deze wordt later op de dag vrij krachtig over land en krachtig tot hard aan zee. Windkracht 5 tot 7. De temperatuur stijgt bij dit alles naar 6 of 7 graden. Dat was het weer. Nou, dan hoop ik toch maar niet dat het gaat sneeuwen. the weather outside is frightful. Dit is Let It Snow. let It Snow. En Let It Snow. van D. Martin. Let it snow, let it snow, let it snow. Man, it doesn't show signs of stopping. And I brought me some corn for popping. The lights are turned way down low.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 dichterbij, kom dichter bij me. Geef alles wat je hebt en wees de mijne. Gooi alles van je af en we verdwijnen. Oh jij. Yeah. wil ik met je dansen, oftewel wijnen. Leg je hoor ik helemaal, laten we verdwijnen. Kom dichter bij me, laten we die shit openen. Ik hou van maxi dress, Wat je draagt zo min mogelijk. Spittel gas, kom ik laat je zien, geen Marokkaans zelfs. Ja, straks bij ik ben, laat je gaan, los. Lieve schat, ik wil een gokje met je wagen. We pakken nu de auto en verdwijnen. Onze liefde kent geen tijd, dus hoe kunnen we het laten? We graven naar geluk, dus we de mijne van kom dichterbij, want het duurt veel te lang. Een plan voor ons twee is geschreven. Man van je droom is niet de man van je leven. Maar ik kom in de buurt en ik ken je alles geven. Kom dichterbij me. Geef alles wat je hebt en wees de mijne. Gooi alles van je af en we verdwijnen. tweeën tot de dood. Voor altijd bij elkaar, baby, dat hebben we beloofd. Je bent anders dan de rest, die doen alles voor het oog. Geef alles wat je hebt, ik zweer het, we worden groot. Dus laten we verdwijnen, even goed kijken waar we kunnen gaan. Ver van die stress blijven. Mami, kom bij me, zet je body op de mijne. Ik ben aan het wachten, baby, go zeg maar waar blijf Ik wil op zeer korte termijn verdwijnen. Je mag me verkeers, want je zijn keer pijn. Kaartje, ik zie alles op een afstandje. Wil bewegen, staan niet stil, ik ben geen kast. Kom, we gaan, ik heb geld op me Zit ik op mensen, waarderen en bedankt alles. Laat alles op me afkomen van de view. Gemunt op jou, duurde even voor het kwartje view. Geestelijke sport, joh, ga je mee en ik pak je ziel. Je ringt hard op, maar dat maakt je zacht en riel. Voor jou gooi ik er niet aan Kom dichter bij me.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 En dan ben ik daarna terug met de tweede uur van CFM Jong Zandvoort. Dus ik zeg, eh, blijf lekker luisteren. Zometeen nog de evenementen. En de top 5 films. Maar eerst dus uh, Ariana Grande en Santa Tell Me.